Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Geldrop is gisteravond een conducteur bewusteloos geslagen. Hij werd op het station van Geldrop opgewacht door een zwartrijder... die vervolgens op hem insloeg. De zwartrijder was eerder op de avond door de conducteur uit de trein gezet. Toen dezelfde trein weer terugkwam in Geldrop... stapte de man de trein in en sloeg de conducteur bewusteloos. De NS-medewerker kwam in een ambulance weer bij kennis... maar raakte op weg naar het ziekenhuis opnieuw bewusteloos. Het is niet bekend of de conducteur nog in het ziekenhuis ligt. De zwartrijder is gevlucht. National Geographic Channel is in de fout gegaan met een bericht over prins Friso. Op de zender was vanochtend te lezen dat National Geographic zijn medeleven betuigde met de koninklijke familie wegens de dood van prins Friso. Een woordvoerder spreekt van een vreselijke fout die ten zeerste wordt betreurd. Waarschijnlijk is de fout het gevolg van een technische storing. De Rijksvoorlichtingsdienst wilde aanvankelijk niet glashard ontkennen dat de prins was overleden, maar deed dat later wel. De voormalige popster Gary Glitter is opgepakt, meldt de BBC. Volgens de omroep heeft zijn arrestatie te maken met de zaak rond oud-BBC discjockey Jimmy Savile. Die wordt een jaar na zijn dood beschuldigd van veelvuldig kindermisbruik. Gary Glitter zat eerder bijna drie jaar gevangen in Vietnam... voor het aanranden van een meisje van 11 en een meisje van 12. De Duitse Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft de grote prijs van India gewonnen. De Red Bull-rijder bleef in New Delhi zijn Spaanse rivaal Fernando Alonso voor. De Australiër Mark Webber eindigde als derde. Het was voor Vettel de vierde overwinning op rij en de vijfde dit seizoen. Zo verstevigde Vettel zijn leidende positie in de tussenstand. Er staan dit seizoen nog drie races op het programma. Het weer, veel zon, maar in de kustprovincie zo kans op een bui. Het is een graad of 9. Tegen de avond in het westen meer bewolking, gevolgd door wat regen. Morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De kijkers aan de andere kant veroorzaken lange file tussen Gorkum en Papendrecht 10 kilometer. En de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaar 5 kilometer.